ik ben Daan Langkamp. Op verschillende plekken in Oostenrijk hebben lawines voor doden gezorgd. Het gaat in totaal om vijf mensen. Zo kwam een vader om die met zijn zoon op piste was gegaan. De zoon is zwaar gewond. Ook een Zwitserse snowboarder werd door een lawine meegesleurd en bedolven. Het heeft de afgelopen tijd veel gesneeuwd in de Alpen. Afgelopen weken vallen daar veel dodelijke slachtoffers door lawines. In Apeldoorn is een dode gevallen bij een verkeersongeluk. Twee auto's kwamen met elkaar in botsing en één daarvan vloog ook in brand. De bestuurder van die auto overleefde het niet. De politie onderzoekt hoe het allemaal heeft kunnen gebeuren. Er is mogelijk Nederlands belastinggeld via hulporganisaties bij Hamas terechtgekomen. Dat stelt een Israëlische instantie die hulporganisaties kritisch onderzoekt in de Telegraaf. Ze noemen bijvoorbeeld Oxfam Novib. Maar de directeur van Oxfam ontkent met klem dat hun geld bij Hamas terecht komt. Volgens hem is er helemaal geen bewijs voor de bewering van de Israëli's. Nederland is verreweg het beste shorttrackland op deze Olympische Winterspelen. Dat zei bondscoach Kerstold na de gouden finale van de mannen op de aflossing. En drievoudige goudveroveraar Jens van het Woud noemt hij liefkozend... een magische vakidioot die tot wonderen in staat is. Nederland heeft nu in totaal al meer medailles dan bij de Winterspelen in Beijing van vier jaar geleden. Dan is Veronica Weer van Weer Online. Het is wisselvallig met soms regen en soms zon. Het waait ook behoorlijk. Het wordt 8 graden in het noorden tot 12 graden in het zuiden. Bij Etos spaar je nu voor meer dan 25 gratis Etos merkfavorieten. Dus wordt het mascara of toch handcreme? Download de Etos-app, meld je nu aan voor Mijn Etos en spaar mee. Kijk op etos.nl voor de voorwaarden. Mooi van Etos. Tijd voor een nieuw uitzicht met Karwei. Profiteer nu van wel 30% korting op bijna alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Karwei, maak het mooier. Dag liefie, mama houdt van jou. Eerste schooldag? Ja, zo lastig. Het went hoor. Echt. Zin in een koffietje? Ja, lekker. Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen? Je voelt je thuis, bij je touwen echt per het is nu al zomersale bij TUI. Je hele vakantie geregeld in één pakket? Of je trekt je eigen plan met alleen een vliegticket of hotel? Het kan allemaal, want bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze binnen je budget. Boek je vakantie nog acht dagen met zomersheelkorting. Ga naar toei.nl, de TUI-app of naar je reisadviseur. TUI, live happy. Montel bestaat 40 jaar. En dat voel je. Al vier decennia lang maken we banken waar je heerlijk op zit. En dat vieren we met maar liefst 10% korting op de jubileumcollectie. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier. De komende weken is het hebben's bij Ben. Met 25 gig en 200 minuten voor maar 59 per maand. Of combineer het met een Google Pixel Tina. Kijk op ben.nl. Een topdeal bij Mediamarkt voorbij rennen? Ik ben toch niet? Google, papi, de Lulu. Gek! Dus sprint terug voor de Philips OneBlade Pro voor 65 euro. Met 1000 extra punten voor members. Mediamarkt. Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk. Op je bureaustoel, in de auto, op de bank. Maar hé, hey, het voorjaar roept. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 20% korting op alle wandelsneakers van Salomon en Merrell. Tijdelijk gratis geïmpregneerd. Zo heb je helemaal geen reden meer om binnen te blijven. Bever laat je niet zitten. Prime Video biedt het best in entertainment. This should be fun. Jason Momoa en Dave Bautista gaan helemaal los in de hilarische nieuwe actiefilm The Wrecking Crew. Inbegrepen bij Prime. Yeah, I'm pumped. Ontdek de nieuwe Game of Thrones serie A Night of the Seven Kingdoms. Gebaseerd op de bestseller van George R.R. Martin. Kijk door lid te worden van HBO Max. So be brave. Be just. Dus wat je ook zoekt, Prime Video. Hier kijk je alles. Abonnementen vereist. Inhoud kan advertenties bevatten. 18 plus. Algemene voorwaarden zijn van toepassing. Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor vandaag nog de scherpste deals op Milwaukee slagmoersleutels. Dit is Radio Veronica. Join the club. Here we go again. Veronica. Dit is Veronica. is only the wall, no window, no air at all. In the dark of night, these faces they haunt me, but I wish you were so close. faces they haunt me. I wish you were so to me. Yes, I wish you were by my side. Radio Veronica. Ik ben Bart en ik luister al jaren naar Radio Veronica. De beste muziek aller tijden. De mooiste club van Nederland en ik ben lid. Join the club. Veronica. van start wil gaan. Omdat de eerste klanten al in de rij staan. En de agenda van je nieuwe business lekker volstroomt. Vraag dan het ING starterspakket aan. En begin met een boost. Nu de eerste zes maanden gratis en 150 euro cashback. Slim toch? Kijk op ing.nl zakelijk. De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement... en krijg een PlayStation 5 of Nintendo Switch 2 als welkomstcadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com. Slash snelpakkers. Anders grijp je mis. If they head right, Biggie there, and I. Papa been school since days of under rules. Never lose, never choose to. Bruise, cruise, who? Do something to us. Talk, go through us. Girls want to us, wanna do us. Screw us, who us? Yeah, Papa and Pump. <laughs> Close like Starsky and Hutch, stick to clutch. Yeah, I squeeze three at your cherry M3. Bang every MC Take easily. Take that. Easily. Huh? Recently, niggas frontin' ain't saying nothing, so I just speak my peace. Come Keep my peace. Cubans with the Jesus peace. Thank with you. my peeps packing, asking who want it. You got it, nigga flaunt it. That Brooklyn bullshit, we on it. Biggie, biggie, biggie, can't you see? Sometimes your words just hypnotize me. And I just love your flashy ways. I guess that's why they're broken, you're so mean. Biggie, biggie, biggie, uh-huh. can't you see? Uh-huh. Sometimes your words just hypnotize me. And I just love your flashy ways. I uh-huh. guess that's why they're broken, you're so mean. Uh, I put O's in NY onto DKNY. Uh-huh. Miami, DC, prefer Versace. That's right. All Philly hoes know it's Moschino. Every cutie with the booty, boy, the coochie. Now the real dookie? Meaning who's really the shit? The niggas ride dicks. Frank White pushed me sick. Called the Lexus LX, four and a half. Bulletproof glass tips if I want some ass. Gon' blast research, ask questions last. That's how most of these so-called gangsters pass. At last, a nigga rapping about blunts and broads, tits and bras, menage a trois, sex and expensive cars, and still leave you on the pavement. Condo paid for, uh-huh. no car payment. Uh-uh. At my arraignment. Note for the plaintiff, The daughter's tied up in the Brooklyn basement. Face it, not guilty. That's how I stay still. Richer than rich, so you niggas come and get. Come on. Biggie, biggie, biggie, can't you see? Sometimes your words just hypnotize me, and I just love your flashy ways. Uh, guess that's why they're broken. You're so fake. Uh. Biggie, can fill you with real millionaire shit. You. That's cargo, my cargo. 116, on. swiftly. Wreck it by your new one. Your crew run, run, run. Your, your crew, crew run, run, run. I know you sick of this name brand nigga with flows. Girl, say he sweet like nigga with. So get with this, nigga, it's easy. Uh-huh. Girlfriend, here's a bitch Call me round 10. Come through, have sex on rugs. that's Persian. That's right. Come up to your job, hit you while you're working. For certain, Papa freaking, not speaking. Leave that ass leaking like rapper demo. Tell them who, take their clothes off slowly. Kill them with the force like Ubi. Dick black like Kobe. Watch me roam like Roman? Lucky they don't own me. Where the safe, show me. Homie. Homie. Biggie, biggie, biggie, can't you see? Sometimes your words just hypnotize me. And I just love your flashy ways. Guess that's why they you're you're can't you see? Uh-huh. Sometimes your words just hypnotize me. And I just love your flashy ways. uh-huh. guess it's why they're broken, you're so fake. Uh, uh-huh. Biggie, biggie, biggie, can't you see? Sometimes your words just hypnotize me. And I just love your flashy ways. I guess that's why they're broken, you're so fake. Biggie, biggie, biggie, uh-huh. can't you see? Uh-huh. Sometimes your words just hypnotize me. And I just love your flashy ways. I uh-huh. guess that's why they're broken, you're so fake. Oh. Biggie, biggie, biggie, can't you see? Sometimes your words just hypnotize me. And I just love your flashy ways. I guess that's why they're broken, you're so fake. Radio Veronica. First things first, I'ma say all oh, verses, writing my poems for the few that look at me, took to me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt. Werkend Nederland draait op volle kracht. En toch verwachten we elke dag meer van elkaar. Harder werken is geen optie. Slimmer wel. Vooruitgang zit niet in meer uren, maar in anders met die uren omgaan. De slimme technologie van KPN helpt je daarbij. Zodat jij je kunt focussen op het werk dat er echt toe doet. Ontdek hoe op kpn.com slash slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland. Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je zomerverblijf met vroegboekkorting op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks. Het zijn marktweken bij Jumbo. Met deze week Fanta Sprite of Fernandez. Fles 1,5 liter. Nu 1 plus 1 gratis. B-cel Kuipen. Van 225 tot 250 gram. 1 plus 1 gratis. En Campina of Optimal. Pak 1 liter. 3 voor 4 euro. Jumbo authentiek bergdorpje of levendig skigebied. Sunweb heeft een skivakantie perfect op maat. En je skipas is altijd in de prijs inbegrepen. Check je voordeel op sunweb.nl. Nu naar Trekpleister voor flink veel vaatwasvoordeel. Finish vaatwastabletten, Quantum en Ultimate voor maar 25,99 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken? De nieuwe elektrische Suzuki e-Vitara is een zakelijke auto, kampeerauto... en een als je de achterbank verschuift past er nog meer in de auto. We weten niet precies wat je ermee gaat doen... maar we hebben er wel voor gezorgd dat het allemaal kan. Suzuki. Serious about fun. Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis. Of je hem nou gebruikt als zakelijke auto of rijk uitgeruste familieauto... je rijdt de Suzuki e-Vitara al met een bijtelling van 167 euro per maand. Deze voorjaarsvakantie is Bataviastad dé plek om te shoppen. Ontdek de nieuwe collecties van topmerken zoals Nike, Sissy Boy en de North Face. En goed nieuws, tijdens de voorjaarsvakantie zijn we langer open... dus extra veel tijd om te shoppen. Kom langs bij Bataviastad. Hmm, dat ruikt lekker. Kom voor vers gegrilde kippenpoten naar... Kippie. Nieuw geopend in Bataviastad. Voor. Check de winkel deze voorjaarsvakantie. hey, wat is dat nou? Heb je ineens gordelroos aan je fiets hangen? De kans op het krijgen van gordelroos neemt toe na je vijftigste. Wat weet jij al over gordelroos? Ga naar gordelroosaanjefiets.nl en doe de quiz. Een initiatief van GSK. Bij Plus hebben we zelf ook tieners thuis. En dan is alles heel snel op. Brood, appels, cola, op. Daarom zijn die boodschappen die altijd op zijn, altijd laag geprijsd. Laagblijvers noemen we dat. Zoals een heel volkoren tijgenbrood voor maar 1,23. En een 8 rollen pak toiletpapier voor maar 2,59. We doen met je mee. Plus minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Bij Plus hebben we naast laagblijvers ook de allerbeste aanbiedingen. Zoals Coca-Cola, Sprite en Fusty, 4 blikjes 1,99. We doen met je mee, Plus. Ah, wat een hotel. Het zwembad, het ontbijt, de sfeer, perfect. En het beste van alles? Je hebt niet te veel betaald, omdat je op Trivago hebt gekeken. Kijk op Trivago om hotelprijzen van verschillende sites te vergelijken... en bespaar tot 35 Hetzelfde hotel, maar met een geweldige prijs. Hotel Trivago. Pop, oh, gaan we deze zomer nog op vakantie? Daar heb ik ja, natuurlijk. Papa heeft al geboekt. Nu al? Jazeker, want bij prijsvrij vakanties krijg je nu de hoogste korting tijdens de super vroegboekseil. Prijsvrij vakanties. Jouw zorgeloze reis voor de beste prijs. Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl. Prijsvrij vakanties. Nu de hoogste korting tijdens de super vroegboekseil. Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 7 uur. Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Thuiszorgmedewerkers van T-Zorg krijgen een alarmknop... waarmee ze hulp van collega's kunnen inroepen... of zelfs 112 kunnen inschakelen. En dat is wel nodig ook, zegt de directeur in het AD... want zijn medewerkers krijgen steeds vaker te maken met agressie. Veel cliënten hebben psychische problemen of een verslaving. Er zijn de afgelopen tijd veel lawines in de Alpen, met ook veel doden. En gisteren waren dat er in Oostenrijk vijf. Een Zwitserse snowboarder werd honderden meters meegesleurd en overleefde dat niet. Op een andere plek kwamen een vader en een zoon in een lawine terecht. Vader kwam om het leven. De twee waren of piste gaan skiën. In Apeldoorn is vannacht iemand omgekomen bij een verkeersongeluk. Twee auto's botsten op elkaar en eentje vloog in brand. Bestuurder van die auto overleefde dat niet. Bestuurder van de andere auto raakte niet gewond. De oorzaak van het ongeluk is nog onduidelijk. En als het aan de BBB-stemmers had gelegen... dan was Mona Keizer de nieuwe partijleider geworden en niet Henk Vermeer. Hart van Nederland heeft